Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft geprobeerd de executie van de Nederlander Ang Kim Sui in Indonesië te voorkomen. De koning heeft gebeld met de Indonesische president Widodo, maar dat was vergeefs. Ang Kim Sui was veroordeeld wegens drugsmisdrijven. Hij werd eerder vanavond gefusilleerd. Volgens minister Koenders heeft de regering alle mogelijke middelen ingezet... om te voorkomen dat het doodvonnis zou worden, worden voltrokken. Premier Rutte schreef zijn ambtgenoot een brief... en Koenders zelf sprak meerdere keren met zijn collega. Dat dat niet het gewenste resultaat had, noemt de minister tragisch. Auto's, bussen en vrachtverkeer kunnen waarschijnlijk vanavond weer gebruik maken van de kanaaltunnel. Vanmiddag werd het verkeer in de tunnel stilgelegd nadat brand was uitgebroken in een vrachtwagen. Die moest worden weggehaald en er hing veel rook in de tunnel. Nu wordt het verkeer dus deels weer opgestart. Passagierstreinen gaan pas morgen weer rijden. In Niger zijn bij nieuwe protesten tegen het Franse blad Charlie Hebdo zeker drie doden gevallen. De betogers zijn woedend over de publicatie van een nieuwe cartoon van de profeet Mohammed. Ze staken kerken in brand en verbranden Franse vlaggen. De Franse ambassade heeft zijn burgers opgeroepen binnen te blijven. Gisteren werd in Niger ook al gedemonstreerd tegen de cartoon. De betogers plunderden toen een Frans cultureel centrum, vielen winkels van christenen aan en staken drie kerken in brand. Bij die rellen kwamen vier mensen om het leven. In de Eredivisie zijn nu drie van de vier wedstrijden uitgespeeld. PEC Zwolle was met 4-1 te sterk voor NAC. AZ won met 2-0 van FC Dordrecht. Bij ADO Den Haag tegen Cambuur bleef het gelijk. Het werd 2-2. En op dit moment speelt Vitesse nog thuis tegen PSV. Het weer dan nog. Er trekken buien over het land en landinwaarts is kans op sneeuw. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt en het kan vannacht dan ook glad zijn.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 hosted by DJ Malzo. hours away like black sparrows perched on telephone lines. We communicate with a tapping of our feet, consumed by the heart's beat. In the MC speech, we find deep resurrection. Erecting the minds of sleeping kings and queens, and we will find that we are black on both sides and most deaf, all part of a larger Zulu nation. Reaching states of trance on basic drum patterns, meditation follows while the soothing sounds of Big L for all that is hollow. slip. I traverse through diggable planets, demanding to be a rebirth to slick. Rick, rock, newborn beat junkies asleep.